4 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vuurgevecht tussen leden van een drugskartel en de politie in Mexico... zijn 14 doden gevallen, 10 bendeleden en 4 agenten. Dat gebeurde in het dorpje Villa Union, niet ver van de Amerikaanse grens. De Mexicaanse president zei vrijdag nog dat het land geen buitenlandse inmenging nodig heeft om drugskartels te bestrijden. Na een aantal recente geweldsuitbraken zijn er twijfels over de strategie van de president. In het centrum van Amsterdam heeft een man afgelopen avond met een mes gezwaaid. Hij viel mensen lastig op het in. De politie heeft in de lucht geschoten als waarschuwing. Pas daarna kon hij worden aangehouden. Het mes is afgepakt en de man zit vast. Wat hij van plan was, is niet duidelijk. President Desi Bouterse komt over enkele uren aan in Suriname. De oud-legerleider werd veroordeeld tot 20 jaar cel... voor zijn aandeel in de decembermoorden van 1982. Bouterse was tijdens die veroordeling op staatsbezoek in China. Om half zes Nederlandse tijd komt hij aan op luchthaven Zanderij. In Suriname is het dan half twee s'nachts. nachts. Na aankomst geeft hij een persconferentie. Zijn woordvoerder heeft gezegd dat Bouterse belangrijke zaken zal bespreken. Een opgepakte Maltese zakenman is nu ook officieel verdachte in de moordzaak van een onderzoeksjournaliste. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van betrokkenheid. Het gaat om de directeur van een energiebedrijf die ook een hotel in handen heeft. Woensdag werd hij opgepakt. Volgens politiebronnen was hij het brein achter de moord op Daphne Gazilia. Maar zelf zegt hij onschuldig te zijn. Ook de premier van Malta ligt onder vuur vanwege de moordzaak. Bronnen verwachten dat hij morgen zijn aftreden bekend maakt.